het NOS nieuws van 4 uur. Dit is rond de Republikeinse Partij. De Republikeinse Conventie hield een hoofdelijke stemming over zijn nominatie. Vooraf was al duidelijk dat miljardair Donald Trump kon rekenen op de stem van de 1237 gedelegeerden die hij nodig had om de nominatie te winnen. Hij kreeg er uiteindelijk 1725. Mike Pence werd aangewezen als running mate. In Cleveland zijn in de straat rondom het conventiecomplex betogingen voor en tegen Trump. De politie isoleert de demonstranten in verschillende groepen... omdat er wat schermutselingen waren. Voor zover bekend zijn er geen arrestaties verricht. Op Sint Maarten is het voormalige hoofd van de Veiligheidsdienst gearresteerd. De 41-jarige James Richardson wordt verdacht van verduistering en het witwassen van geld. De politie nam administratie, geld, waardevolle goederen, een auto en verschillende harde schijven in beslag. Richardson zou als chef tussen 2011 en 2013 ongeveer 400.000 euro hebben verduisterd. Hij werd op verdenking daarvan destijds geschorst en ontslagen, maar vervolging bleef uit. Volgens het OM kwam dat door de beperkte capaciteit van de landsrecherche. Met steun van Nederland is die dienst nu weer op sterkte. Klokkenluiderswebsite Wikileaks heeft bijna 300.000 gelekte e-mails van de regerende Turkse AK-partij gepubliceerd. Het gaat om correspondentie vanaf honderden mailadressen tussen 2010 tot begin deze maand. Op dit moment is alleen de correspondentie van mailadressen die beginnen met de letter A tot en met I vrijgegeven. Later volgt de rest. Wikileaks kreeg de e-mails een week voor de mislukte staatsgreep. De website zegt dat de bron van het lek niets te maken heeft met de koepoging. De site is nu in heel Turkije geblokkeerd. Het weer. Overdag loopt de temperatuur uiteen van 29 tot lokaal 35 graden. In de loop van de dag ontstaan meer wolken en enkele stevige regen onweersbuien.